Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt weer overlegd over de coronaregels. Op dit moment zit het demissionaire kabinet bij elkaar in het katshuis. Minister De Jonge sloot eerder deze week niet uit dat er strengere regels komen voor niet-gevaccineerden, zegt verslaggever Ewout Kiewit. Maar in de Tweede Kamer is daar niet veel steun voor en de vraag is ook wat het OMT daar gisteren over heeft besloten. Dat advies van het OMT ligt nu op tafel, daar wordt over gesproken. Eh, en mogelijk komen er ook meer algemene maatregelen als weer meer thuiswerken, mondkapjes of misschien toch op meer plekken die QR-codes. Komende dagen zijn er nog meer overleggen gepland. Dinsdag is er weer een coronapersconferentie. Air France KLM heeft weer een financiële update gegeven. De vliegmaatschappij ging erg slecht, door corona natuurlijk. Maar de nieuwe cijfers zien er wat beter uit, zegt verslaggever Lisa Schallenberg. Ja, nog steeds een verlies, maar wel een stuk minder dan een jaar eerder. We vlogen weer meer, twee keer zoveel passagiers als vorige zomer eh, gingen er met het concern mee. Volgens de topman helpt het dat mensen weer in het buitenland op vakantie mochten. Er stapten deze zomer 17 mensen, miljoen mensen in een Air France KLM vliegtuig. Het moederbedrijf van Facebook heeft een nieuwe naam, Meta. Facebookbaas Zuckerberg heeft hem gekozen omdat hij meer wil gaan inzetten op Metaverse. Dat is een soort 3D-versie van internet, legt verslaggever Nando Kastelein uit. Waar je in theorie een, een groot deel van je leven kunt vormgeven. Waar je misschien wel kunt werken straks, waar je entertainment kunt consumeren, waar je dingen kunt creëren. Ja, en die wereld, daar gelooft Facebook heilig in. En ze zeggen, om dat te kunnen gaan ontwikkelen, hebben ze een nieuwe naam nodig. Maar mogelijk verandert hij de naam ook, omdat Facebook de laatste tijd last heeft van veel schandalen.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 so sick. afraid of everything. I need a chance to be reborn. I never wanted anything that someone had to give. I don't live here anymore. I went along and think about the old days, babe. You're always on my mind. I know it ain't like I remember. I guess my memories run wild. Like when we went to see Bob Dylan. We danced to Desolation Road. no place to go. Beating like a heart, I'm gonna walk through every doorway I can stop. I need some time, I need control.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 you can't use my 心啊。 today. We just want to dance. Tabitha, Je vraagt me wat er is gebeurd. Het lijkt alsof ik klaag en zeur. Soms switch ik vaak van mijn humeur. Dan ben ik gewoon zo. Beter draag je mij op Het gaat niet om de perfecte selectie, toch? Maar de reden dat ik van je hou. Het is je lach en je huil en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven. Deed ik iets fout en je bij me gebleven. Die pijn duurde altijd maar even. Ik heb het nodig, denk ik. Al wilde jongen ben ik. De jou heb ik de monen altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen. Maar weet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 You know I'm not a stay, that's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, they try to understand that a man is just a man, that's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. Just a loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. for all your girl. But I just love loving when me fling fling control a girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, make you feel love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cat, let me just can't perform. I love you, baby. I know you get a little loving on me, God. You don't know how to love me no time for no kissing and Not even how to kiss me. I do my take your little I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I love. I'm still in love with you, boy. Well, I'm a hustler and a player, and you know I'm not to stay. That's a dirty, dirty love. understand that a man is just a man. That's the dirty, dirty love. I'm still in love with you. Oh. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love. Yo, what a man gotta do, what a man gotta do, girl. Hey, I do my give and talk love and survive me turn around, she ask a question, why, why, why? When me leave in me city, girl, I cry, cry, cry. And it hurts my heart to tell a lie, lie, lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before. I love you, baby. I know you get the little loving I'm a god. You don't know how to love me. I and I know no time for no kiss up, no time. know I'm not a stayer, that's a dirty, dirty love. still in love with you, boy. So girl, don't you understand that a man is just a man, that's the way I give my love. I'm still in love with you, boy. The best of lover from the start, but you know we're at the part, that's the dirty, dirty love. for the man.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 was living in a world of make-believe When my best friend me That there may be a job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 this is a song instead incredible.